7 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. In zijn woonplaats Philadelphia is de oud-wereldkampioen boks in het zwaargewicht Joe Frazier overleden. Frazier, die als bijnaam Smoking Joe had, was in de jaren 60 en 70 een begrip in de bokswereld. Na een Olympische titel in 1964 werd hij prof en in 1970 werd hij door een overwinning op Jimmy Ellis wereldkampioen. Zijn beroemdste gevecht was in 1971. Frazier verdedigde zijn titel tegen Muhammad Ali. Het gevecht in Madison Square in New York werd over de hele wereld rechtstreeks uitgezonden. En miljoenen mensen zagen hoe Frazier op punten won. De twee rivalen kwamen nog twee keer tegen elkaar in de ring en toen was Mohammed Ali de sterkste. Frazier stopte in 1981 definitief met boksen. Kort geleden werd bekend dat hij leverkanker had. Joe Frazier was 67 jaar. De arts van Michael Jackson is volgens de jury schuldig aan de dood van de popster. Zelf heeft Murray altijd volgehouden dat Jackson verslaafd was aan de zware slaapmiddelen en die vlak voor zijn dood in 2009 zelf innam. Murray gaat mogelijk vier jaar de cel in en kan zijn doktersvergunning kwijtraken. In Athene is gisteravond urenlang overlegd over de vorming van een overgangsregering en de benoeming van een nieuwe premier. Het is nog niet bekend wat het overleg heeft opgeleverd, al zei een woordvoerder wel dat er vooruitgang is geboekt. Oud-ECB-topman Papademos wordt getipt als de belangrijkste kandidaat voor het premierschap. Het aantal arme Amerikanen is vorig jaar tot een recordhoogte gestegen. Zo'n 49 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens. Dat is 16% van de totale bevolking. Het gaat vooral om ouderen, Latino's en Aziaten. Mensen die onder de armoedegrens leven kunnen de eerste levensbehoeften niet altijd betalen en hebben geen geld voor hobby's, uitjes en nieuwe kleren. En dan het weer. De dag begint grijs, maar vanuit het oosten komen er steeds meer opklaringen. Vanmiddag wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij de afrit Wormer 4.